Justitie gaat in beslag genomen spullen van criminelen vaker aan burgers en organisaties schenken. De hoop dat mensen sneller tips en informatie zullen delen als ze er iets voor terugkrijgen. In Italië werkt dat al goed bij bijvoorbeeld de aanpak tegen de maffia, zegt justitie tegen Nieuwsuur. Tot nu toe werden in beslag genomen spullen altijd verkocht via veilingen. De opbrengst daarvan ging naar de staatskas. In de regio Moskou raken de 13 gigantische vuilnisbelten overvol. Er zijn niet of nauwelijks verwerkingsinstallaties, dus groeit de afvalberg. Bewoners in de buurt van de vuilnisbelten hebben genoeg van het vuil, de herrie en de stank en komen in opstand. Zo proberen ze vuilniswagens te blokkeren. President Poetin beloofde eerder al iets te doen aan het afvalprobleem. Zo liet hij de grootste vuilnisbelt in de buurt van Moskou sluiten. Maar daardoor wordt er op andere plekken alleen maar meer afval gestort. En Rusland heeft het Eurovisie Jeugdsongfestival gewonnen. De Nederlandse inzending Force eindigde als vierde in Tbilisi met het nummer Love Me. De jongensgroep kreeg online wel de meeste stemmen. Het was dit jaar voor het eerst ook mogelijk om op je eigen land te stemmen.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 En ik leid u rond in de wereld van Peaceful Radio Music. Nee, Peaceful, ja ook wel, maar het is eigenlijk internationaal genoemd is het New Age muziek. Ja, iets, iets eenvoudiger. Goed, we gaan beginnen met Stevie C. Stevie C heeft een, eh, een nieuw album gemaakt, Emotive. En dat is eigenlijk het enige nieuwe album wat eh, we in deze aflevering hebben. Maar ik beloof je, volgende week staan er weer vier gloednieuwe klaar. Van het label, uh, nou Promotions, het is eh, RS Promotions. Peaceful Radio heeft een nieuwe website. Daar zijn we mee hard aan het werk, ja ja. En er worden wat veranderingen doorgevoerd. En om het allemaal makkelijker te maken voor de luisteraars om deze afleveringen ook terug te luisteren. Nou, niet gering denk ik zo. Is maar weer een eh, moppie muziek. Veel luisterplezier. Hi, I am Anaya. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website www.anayamusic.com. time at recordings artist Darlene Coldenhoven, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website, darlenecoldenhoven.com. Hi, this is Charles Dunler.